Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De VVD-leider Rutte vindt dat Nederlanders die als jihadist naar Syrië of Irak reizen... beter daar kunnen sneuvelen dan terugkomen naar Nederland. Rutte verdedigde die stelling gisteravond in het RTL-verkiezingsdebat. Hij zei dat jihadisten de vreselijkste aanslagen plegen... en dat ze dat ook willen doen als ze weer terug zijn. In het debat zei Rutte ook dat het beleid van zijn kabinet spectaculair succesvol is... Wel beseft hij dat hij meer steun nodig heeft in de Senaat. De premier vroeg het CDA en de SP met hem samen te werken, maar die partijen voelen daar niets voor. De gasbaten zijn dit jaar lager dan verwacht. Minister Dijsselbloem zei in het tv-programma Pauw dat er tot nu toe anderhalf tot 2 miljard euro minder is binnengekomen dan waar hij op had gerekend. Oorzaak is het terugschroeven van de gaswinning in Groningen. Ook de lage olieprijs speelt mee. Consumenten blijven het liefst van hun spaargeld af. Mensen houden het liever achter de hand in plaats van het te gebruiken om bijvoorbeeld een lening af te lossen. Dat blijkt uit een onderzoek dat wordt gepresenteerd op het jubileumcongres van het Nibud. Het Nibud bestaat 35 jaar. Volgens de onderzoekers heeft 17% van de consumenten zowel spaargeld als een lening. Twee verdachten van een plofkraak in Nijkerk zijn bij een achtervolging door de politie gewond geraakt. De auto van de verdachte sloeg in Amersfoort over de kop. Twee inzittenden moesten door de brandweer uit de auto worden gehaald. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt onder meer met een helikopter nog naar een derde verdachte. De ouders van Michael Brown, de zwarte tiener die vorig jaar werd doodgeschoten in Ferguson, stappen naar de rechter. Ze beginnen een civiele procedure tegen de agent die de ongewapende jongen doodschoot. De agent wordt niet vervolgd omdat hij schoot uit zelfverdediging. De ouders van Brown zeggen dat ze nieuw bewijs hebben dat een ander beeld schept van wat er is gebeurd. Het weer eerst bewolkt en op de meeste plaatsen is het droog. Later vanuit het westen zon bij een graad of tien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De schoonbakker van de ANWB. Er staan files op de A4, half richting Vlaardingen...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 Eh, we hebben weer wat mooie jazzstandaards uitgezocht... om de komende twee uur wat aangename uurtjes door te brengen. Wat kan je verwachten? Nou, ik kijk even op het lijstje. Ben Webster, Annie Lennox, Clark Terry natuurlijk... Uh, nou, te veel om op te noemen. We gaan gewoon genieten. Een mooie zondagochtend. tijd voor mooie muziek. En wat kan je dan beter draaien dan Ben Webster... Over the Rainbow Zandvoort schijnt de zon, een blauwe lucht. Als ik uit het raam kijk, zie ik af en toe toch wat witte wolkjes opkomen. Dus wie weet krijgen we nog regen vandaag. Ik hoop het niet, ziet er goed uit in ieder geval. Zondagochtend heerlijke klanken van eh, Ben Webster van de LP See You at the Fair. Eigenlijk is deze LP, eh, eh, wordt beschreven op All Music als een vijf sterren LP. Een de betere dus, maximale score zou ik zeggen. Ben Webster tenorsax, Hank Jones piano, Roger Calloway piano... En Richard Davis bas en Orsi Johnson drums. En op het nummer eh, eh, Over the Rainbow was natuurlijk op piano Hank Jones. Uh, ja, zondagochtend. Ik weet niet wat je aan het doen bent. Misschien lig je nog in bed, misschien zit je te ontbijten. Misschien ben je ook klaar om je loopschoenen aan te trekken en erop uit te gaan. Maar misschien lees je ook wel een boek. En misschien lees je wel het boek I Cover the Waterfront. En dat is een, eigenlijk ook de titel van een heel bekende jazz standard. En ik heb deze keer gekozen voor de uitvoering van Annie Lennox... van haar nieuwe cd Nostalgia, cd 2014. Komt-ie. vorige week zondag eh, bereikt onze bericht dat Clark Terry is overleden. Terry beïnvloedde muzikanten als Miles Davis en Quincy Jones... en introduceerde het instrument bugel, flugelhorn in de jazz. Eh, gedurende zijn leven componeerde, hij meer dan 200 eh, muziekstukken. Eh, werkte mee op heel veel platen. En eh, schreef ook een aantal boeken. En was eigenlijk een bevlogen ja, leermeester voor jonge jazzmuzikanten. Daarom wil ik toch een paar nummers van hem draaien. En ik, als het is zondag vandaag, dus ik kan natuurlijk niet heen. A Sunday Kind of Love. naar Clark Terry van de cd Clark After Dark. Cd 1978, nummer Misty. Ja, Clark Terry is uh, eh, eh, jazztromponist, is 94 jaar geworden. Speelde samen met grote namen als Dizzy Gillespie, Ella Fitzgerald, Billy Holiday, Ray Charles. Ook speelde hij in de orkesten van Count Basie en Duke Ellington... en was jarenlang een van de vaste bandleden van de Amerikaanse Tonight Show. Eh, had ooit een hit, een sketnummer, Mumbles heette dat. En hij werd in 2010 onderscheiden voor zijn hele oeuvre... met een Grammy Lifetime Achievement Award. Nou, wat wil je nog meer? Daar kan ik maar één nummer achter zetten natuurlijk. Een nummer The Man With the Horn, uh, Greta Matassa. always find me near the listen while he takes his soul At the stars. de cd, de Smiling Hour cd 2007, eh, gezongen door eh, Greta Matassa. Ja, ik draai er nog één van eh, Clark Terry. En dat is natuurlijk het bekende nummer van hem. Ode to the Flugelhorn. samen met Bob Broekmeijer uit, van een LP 1964. The Power of Positive Swinging. Ode to the Flugelhorn. En Bob Brookmeyer, Ode to the flugelhorn, Het bekende instrument van eh, Clark Terry. Ja, hebben we een thema vandaag? Nee, eigenlijk niet. We hebben gewoon mooie mainstream jazzmuziek. En dat is ook dit nummer. T for Two Champagne Fulton Trio van de cd. Sometimes I'm Happy, cd uit 2003, dacht ik uit mijn hoofd. Ik zal nog even nakijken straks. 2009 eh, zie ik staan. Nou, komt-ie. T for Two op de zondagochtend. for two and two for tea. Me for you and you for me alone, dear. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations on weekend vacations. I won't have it known that we on a telephone, dear. Dawn will break and I will wake. Start to bake a sugar cake for you to take for all the boys to see. We could raise a family, a boy for you and a girl for me. Can't you see how happy we could be? Picture me Picture me upon your knee. T for two and two for T. Me for you and you for me alone, dear. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations on weekend vacations. I won't have it known that we on a telephone. Dawn will break and I will wake and start to bake a sugar cake for you to take vult een eh, zon over gelukkige momenten. Die voor toe Nou, een zondagochtend kan zo'n gelukkig moment zijn, hè? Kopje thee, zachtgekookt eitje, beschuitje. Ja, dat zijn van die hele mooie momenten, toch? Eh herinnert u zich deze nog, kan ik bijna zeggen. Want het is ook een hele bekende. En eh, dat wordt, nummer wordt vertolkt door Carl Chader, Scott Hamilton en Hank Jones. En dat is uit een film, Mesh. uitvoering met eh, vibrafoon, eh, saxofoon en piano. Natuurlijk bekende jongens, Carl Shader, Scott Hamilton en Hank Jones. Mesh. Ja, ben je geïnteresseerd in filmmuziek? Luister dan ook maandagavond tussen 9 uur en 11 uur. Naar mijn filmprogramma eh, CFM Cinema. Maar we zijn nu met de jazz bezig. Dus tijd voor een mooie stem. Uh, Bas heeft ooit een, een, fraaie jazz cd gemaakt. But Beautiful heet de cd. Easy Living het nummer. Living for you is easy living, it's easy to live when you're in love, and I'm so in love, there's nothing in life but you. I never regret the years I'm giving. They're easy to give when you're in love. I'm happy zondagochtendmuziek. Misschien wordt het nu tijd wordt voor een big band, Cloud Bolling Big Band. Eh, CD Victory Concert en eh, Sentimental Journey. Een hele bekende natuurlijk. Komt-ie. Luister en geniet. Thank you. Bolling Big Band Sentimental Journey. Ga nog op Sentimental Journey vandaag? Ik weet het niet. Ik misschien wel. Wie weet. Ja, je hebt geluisterd naar het eerste uur van CFN Jazz.